Bij een ongeluk met een schoolbus in Zuid-Afrika zijn 15 kinderen en de raakte op een brug van de weg en kwam in een rivier terecht. Reddingswerkers hebben ruim 40 kinderen uit de bus kunnen halen die alleen maar het achterstuk boven water uitstak. De bus was bedoeld voor 32 passagiers, maar er zouden bijna 60 kinderen in hebben gezeten. Het ongeluk gebeurde ruim 400 kilometer ten oosten van Kaapstad. Het is niet duidelijk waardoor de chauffeur van de weg raakte. De goudprijs is afgelopen dag met bijna 6% gedaald. Dat is de sterkste daling in ruim drie jaar. Voor een gram goud moet nu 56 dollar worden betaald. De daling van vandaag kwam door onverwacht goede cijfers in de VS. Investeerders krijgen daardoor meer vertrouwen in de economie en nemen hun winst op goud. De afgelopen maanden steeg de goudprijs steeds. In Parijs wordt volgende week donderdag een internationale top gehouden over Libië. Daar moet worden uitgestippeld hoe het verder moet na het regime Gaddafi. In Tripoli wordt nog altijd jacht gemaakt op Gaddafi. De overgangsraad heeft 1,3 miljoen dollar uitgeloofd voor degene die erin slaagt hem te arresteren of te doden. Opstandelingen vechten op sommige plekken in Tripoli nog met aanhangers van Gaddafi. Vanochtend zijn vier Italiaanse journalisten door Gaddafi-aanhangers ontvoerd. FC Twente is er niet in geslaagd de groepsfase van de Champions League te bereiken. Na de 2-2 van vorige week verloor de club van Co-Adriaanse uit bij Benfica kansloos met 3-1. Alle doelpunten vielen na rust. Twente speelt nu verder in de Europa League. De loting voor de groepsfase van de Champions League is morgen. Landskampioen Ajax is de enige Nederlandse club die nog meeloopt. Het weer droog en lokaal mist. Het is een graad of 12. Morgen overdag eerst zon, maar in de middag vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt in de middag 26 graden.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 Stage girls be going crazy. Have to wear myself in one of them gorgeous ladies. There is no need to be hacking shady. Come on, baby, hey, hey, baby. Jump on the stage, girls be going crazy. Have to wear myself in one of them gorgeous ladies. There is no need to be hacking shady. Come on, baby, hey, hey, baby. When you rock your hips, you know that it amazes me. Got me off the hook and nothing else don't phase me. Can you be my one and only sunshine lady? If not, maybe, hey, baby just sipping on chamomile Watching boys and girls and the sex appeal With a stranger in my face who says he knows my mom And went to my high school That's right All the boys lovely sunshine lady.